uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de vijfde avond op rij was het onrustig in verschillende Franse steden. De demonstraties verliepen wel rustiger dan de afgelopen nachten. Toch melden Franse media dat er weer rellen waren in onder meer Marseille. Opnieuw werden 45.000 agenten in Frankrijk ingezet. Uit voorzorg hebben winkeliers hun zaken aan de Champs-Élysées in Parijs dichtgetimmerd... om plunderaars tegen te houden. In totaal zijn afgelopen avond ruim 300 mensen aangehouden in Frankrijk. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig tegen scraping. Daarbij wordt Twitter automatisch doorzocht om kunstmatige intelligentie te trainen. Vanaf nu kunnen gebruikers met geverifieerde accounts daarom tot 10.000 berichten per dag lezen. Mensen die geen vinkje hebben mogen nog maar 800 tweets per dag bekijken. De provincie Utrecht heeft een coalitieakkoord bereikt. De partijen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA gaan samenwerken. De grote winnaar van de verkiezingen in maart, BBB, valt buiten de boot. GroenLinks en BBB kwamen er onder meer niet uit over de energietransitie. Over de inhoud van dit akkoord is nog niets bekend, behalve de naam, aan de slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn. Bij een landelijke inleveractie van vuurwapens in Servië zijn 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen de wapens in te leveren nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven zijn gekomen. Dat leidde tot landelijke protesten tegen vuurwapengeweld en de Servische regering, die te weinig tegen het gewelddadige klimaat zou doen. De Serviërs konden die wapens straffeloos inleveren. Volgens de politie zijn er zo'n tienduizenden pistolen en miljoenen kogels ingeleverd. Het weer, vannacht enkele wolkenvelden en opklaringen.